Ehm, het is zondag 10 eh, eh, juli. Volgende week in ieder geval hebben we een, in elk geval een gast in de studio. En dat is Ganna. Zij gaat sowieso een aantal nummertjes spelen. Maar we begonnen natuurlijk deze uitzending, hoe kan het ook anders, met Roundabout Town van Fabiana Dammers. Die op dit moment bezig is ja, opnames eh, te maken. Tenminste, die opnames zijn wel klaar. Maar nu eh, moet het album eh, nog verder, ja, min of meer het levenslicht gaan zien. Dus dat kunnen we erover vertellen. Dit is nog allemaal van een, ja, een versie van een, van een cd'tje wat ik ooit heb gekocht bij haar. waarop ja, min of meer werk staat wat ze gewoon thuis heeft opgenomen. Dat eh, kan ik je er dan in ieder geval wel even bij vertellen. Goed, eh, welkom eh, dus zoals gezegd. We gaan veel aandacht besteden aan de halve finales van de Grote Prijs van Nederland. Want die zijn sowieso ja, bekend, de halve finalisten. En laten we daar dus dan ook maar eens even mee gaan beginnen. Want de, de, halve finales zijn bekend. Afke Romein is er één van. En dat nummer wat je nu gaat horen, dat heet Stella. dat eh, daarvoor, moet ik er even bij zeggen, ja, zo, gaat dat. En dan eh, ben je even de, de, draad van het verhaal kwijt. Nee, Afke Romein, daar, eh, daar begonnen we mee, in dit blokje van twee. Met Stella. En daarachter hoorde je Angela Moira met... Who Knows Tomorrow. Uh, daarvoor, ja, daartussendoor, eh, dat is het leuke van als je iets van Bandcamp afplukt. dan wil dat nog wel eens doorlopen. Maar dat eh, is een stukje muziek waar we straks nog wel even bij stilstaan. Maar deze twee dames, die zitten dus in de halve finale. Angela Moirade deed dat onder andere in de eerste versie van... Het pakhuis Wilhelmina, dat gebeurde in mei, eind mei. Toen stond ze daar onder andere met Donata Kramers en met dan moet ik even goed nadenken, met Elena May en met Echo Fox. En eh, ook die Echo Fox, en dat was het muziekje wat je tussen, eh, bij Angela Moira tussendoor hoorde. Die eh, hebben zich ook geplaatst. En daar had ik nog wat bedenkingen in eerste instantie tegen. Maar toen ik daar op een gegeven moment nog eens een keer naar zat te luisteren. Toen dacht ik, nee, dit is vreselijk goed. En ja, dan blijkt dus ook dat dat eh, wel klopt. Eh, want de jury dacht daar dus kennelijk net zo over. Zitten dus in de halve finales. Er zitten nog, eh, er zitten nog veel meer bij, maar daar komen we zo op. En ja, de grote prijs van Nederland, dat, hoeven we bij een aantal mensen niet uit te leggen. Bijvoorbeeld degene die hem won, was degene waar wij het programma mee openden. Dat was bijvoorbeeld Fabiana Dammers uit 2008. Die won hem daarom. Eh, goed, we gaan weer verder. En een van de, de mensen die bij de tweede uitgave van de Pakhuis Wilhelmina stond, was Chris Kok. En ook hij eh, staat in de halve finale. En dat eh, terwijl hij toch meer eigenlijk... nou ja, tenminste hij heeft dat wel in een interview een beetje losgelaten... wat ik met hem had toen, toen een paar weken terug. Toen zei hij van nou, ik zit eigenlijk ook wel, wel in een band. Maar dit is ook wel leuk. En Oordeel zelf. Hier is Chris Kok met Sounds of Siren. At midnight our friend called me on to say She'd been thinking about leaving all day just one foot in front of the other and let the breeze carry her away cause nothing would ever get better everything she put together fell apart never caught up. to the sounds of sirens. I fell asleep to the sounds of sirens. I fell asleep to the sounds of sirens. I fell asleep to the sounds of sirens I fell asleep to the sounds of sirens I fell asleep to the sounds of sirens I fell asleep to the sounds of sirens our There's a million places I'd like to be with you, Rose. There's a million things I'd like to see with you. Men and women, they try to pretend that only you and me understand that the world is in our hands, and the seas are strong, but our lives are long, and I'll carry on for you, Rose, cause our cities fall. our sight, and I will fight for you, Rose. Cause I see tears fall. dat eh, Bandcamp eh, verhaal. Eh, dan denk je van, staat hij nou aan, staat hij nou niet aan? Maar goed, dit, dit stond weer aan. En vervolgens komen we dan toch uit bij een aantal nummers achter elkaar die we hebben kunnen horen. Begonnen met Chris Kok, daarachter Echo Fox, Corneille en Halfway Station. Dat waren er eh, vier op een rij. Volgende week eh, zit hier uh, eh, Ganna van het Riet hier bij ons aan tafel. En dan gaat ze ook nog gewoon een paar leuke nummers spelen. Waarschijnlijk ook dat nieuwe nummer wat ja, op, op internet staat. Dat sowieso. En een telefonisch interview met niemand minder dan eh, Nick Schuit van eh, de Cosmic Carnival. Hij eh, is samen met zijn band bezig om het album ja, klaar te maken voor, voor, het, voor Nederland, zeg maar. Maar daar hangt nog iets aan vast. En dat laatste, daar zal het dan wel over gaan. vanmiddag, nog in deze uitzending, hebben we Celine Cairo nog aan de telefoon. En dat heeft ook weer te maken met een plan over haar debuutalbum. Dus eh, er zit eh, toch nog wel eh, behoorlijk wat, wat aan te komen links en rechts. En ja, wij zouden er niet zijn voor de mensen die graag zeg maar hun muziek onder de aandacht willen brengen. En dat doen we dan ook graag. Celine Cairo straks om half twee hier telefonisch in de uitzending over haar plan van eh, het album wat ze wil gaan opnemen samen met uh, Mart Jeniga en eh, Matthijs Liefvaart. Dat zijn de, twee steunpilaren eigenlijk van haar. Goed, dan hebben we er dus een flink aantal weer gehad. We gaan weer gewoon verder met wat, wat, wat in de halve finale staat in de grote prijs van eh, Nederland. En een ervan, dat is, eh, nou ja, ik, ik denk niet de echte het is, nou een vreemde eend wil ik ook niet eh, noemen, maar ze heet Jalice. En dat nummer wat je gaat luisteren, dat heet Love Me. Tenminste, dan moet het wel gaan komen. Juist. I can see you're exhausted over your own crap. Wasted energy, you're hilarious. Really, you are. I can see through you. You're fooling yourself, and all you want's ring me no, no, no, no, no, no, no. I don't like your acting now. can say that you love me, but I don't think I do. I can say that I love you, but I don't think I do. No, baby, don't love me, cause I don't think I do. I don't think you do. No, you can say that you love me, but I don't think you do. I can say that I love you, but I don't think I do. No, baby, don't love me, cause I don't think you do. I don't think you do. I said, oh my gosh, you're so pathetic. It's so, so sad, so sad. Caught up in your own web. You, you don't know what's true and you don't know what's not. No, no, you gotta get some help. Visit a clinic, make friends with a therapist. Get, get off my road. Please don't bother me, cause really you're boring me, me, me can say that you love me, but I don't think I do. I can say that I love you, but I don't think I do. No, baby, don't love I don't think you do. I don't think you do. No, you can say that you love me, but I don't think you do. I can say that I love you, but I don't think I do. No, baby, don't love you do. I don't think you do. Huh. Mr. Nosy, I feel sorry for you. Hey, what you say? saying makes no sense at all. So hey, Mr. Nosey, take a walk in the park, and I'll keep begging and begging and begging, begging for me. You can say that you love me, but I don't think I do. I don't no Nou, dat was het dus. Eh het, eh, kijk nou eens, gaat in één keer zacht door. Jeroen Kant. Voor het van de je kraaien en geen hond die naar je blaft. Dan raad je het wel, het wordt een klote dag. Ja, ja, dan raad je het al, het wordt een klote dag. Je hebt gisteren bloemen voor je meisje meegenomen. Maar dat had niet het resultaat waarvan je droomde. Zoete woordjes, lieve kaartjes, het spijt me zo, chocolaatjes. Tranen ook, al wil je dat ze lang met dikke tranen, ook al wil je dat zo lang. Zo kan het gaan, leer er maar mee leven of doe er wat aan. Een is je wagen vastgelopen in de modder? niet Nee, ik kan niet voor of achteruit Nee, nee, ik kan niet voor of achteruit Dus je bidt wat voor een oude ezel En stiekem hoop je op een jong sterk paard Maar je krijgt niet eens een Shetland pony die de last een keertje draagt. Maar blijft toch al die hulp waarom je vraagt Wow, niemand geeft de hulp waarom je vraagt maar zo kan het gaan. Leer er maar mee leven of doe er wat aan. Moet je stad en land afreizen, ben je dag en nacht van huis. Al maanden op de bank, staren naar de buis is altijd wat, altijd iets niet pluis. Wow, altijd wat, altijd iets niet pluis. Dan zijn er mensen die de bijlen bij neergooien. Maar ik ken ook een man die alles kan. Toch zijn coupletten en refreinen vaak parels voor de zwijnen. Geloof me nou, en ieder draagt zijn kruis. Wow, geloof me nou, en ieder draagt zijn kruis. Ja, zo wereld gaan Leren maar mee leven Doe Dus is het net alsof jij niets hebt en een ander alles heeft. Dat je niet vooruit komt hoeveel gas je wel niet geeft Luister goed zodat je het even weet Oh luister nou zodat je het even weet Niet al wat schittert zijn diamanten En niet al wat glinstert is van goud ja, soms ga je even lekker en soms baal je als een stekker. Zorg nou dat je dat niet meer vergeet zorg nou dat je dat niet meer vergeet Ja soms ga je even lekker, baal je als een stekker Zorg nou dat je dat niet meer vergeet Wow, zorg nou dat je dat niet meer vergeet Ja soms ga je even lekker, baal je als een stekker Zorg nou dat je dat nooit meer vergeet my mouth and I the key So I couldn't cause that misery You glue my lips so I can say anything that doesn't mean that you're gonna win So open your eyes and get on your ears Keep your hand up and dry your tears rumors aimed on our lives. Lucas hamming En er zat het iets tussendoor wat er eh, niet helemaal in thuis hoorde. Dat was een ander nummer van hem. Eh, dat krijg je natuurlijk als je even niet eh, gewoon op die bandcamp. Hè, dat, dat loopt maar <laughs> door. Dat, loopt maar door. dat andere nummer wat je er tussendoor reed, dat hoorde, dat is Green Eyed Man. Nou, omdat het een beetje mis is gegaan, krijgt Lucas nog een herkansing. Maar dan met dat nummer dat, wat je een beetje er tussendoor hoorde. Hier is Green Eyed Man van Lucas Hammond. close her eyes, let the light slip through her. find my chairs This place will break us into a million pieces I hope that you find one This place will break us into a million pieces I hope that you find one For tables turn and I will meet the next one that will break Your life tomorrow, though you're the light today. Your life tomorrow, though the day find one zijn er bijna met eh, dit eh, eerste uur. Voor, eh, voor wat betreft het Muzika Boulevard van 10 juli. we hebben er een paar gehad. Lucas Hamming had er twee. Mutual Love en daarachter Green Eyed Man van hem. En daarachter Port of Call en Places and Chairs. Eh, tot aan het nieuws zou direct eh, Rina Mushonga met All My Ships. Die eh, gaat straks wat dat betreft het bal even afsluiten voor dit eerste uur. Dan staan er nog een paar die nog gedraaid gaan worden. Het zijn er ongeveer vier. En dan kunnen we ook nog even tussendoor nog straks praten om half twee met Slim Kaido over haar plan wat betreft het verhaal van een album. Want ja, zoals u weet, het is allemaal een beetje wat eh, dunner gezaaid sinds eh, er wat bezuinigingen zijn op cultuur. Tommy Wieringa noemt eh, onze staatssecretaris een beetje een halbe zal, Maar goed, dat zijn mijn woorden niet, zijn de woorden van Tommy Wieringa. Rini Mushonga met All My Ships tot aan het nieuws van 1 uur. ships have sailed away.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 Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld. Het begon met de kosten die de gemeente maakte in de strijd om het museum binnen te halen. Daarna ging het Nationaal Historisch Museum in september 2008 officieel van start als organisatie met een oprichtingssubsidie van 6 ton van de Rijksoverheid. Daarna was er jaarlijks opnieuw een miljoenensubsidie van het ministerie van OCW. De belangrijkste oppositieleiders en activisten in Syrië boycotten het overleg van vandaag waarvoor ze door de regering zijn uitgenodigd regering houdt een tweedaagse nationale dialoog met de oppositie. Die wil daaraan niet deelnemen wegens het geweld dat de overheid gebruikt tegen demonstranten. De vicepresident zei bij het begin van het overleg dat Syrië democratische hervormingen moet doorvoeren. De opstand tegen het bewind van president Assad begon in mei. Sindsdien zijn volgens mensenrechtenorganisaties 1750 mensen omgekomen. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat de laatste jaren iets achteruit. Jarenlang werd een verbetering waargenomen, maar sinds 2008 zien onderzoekers van de waterschappen een dalende trend. Ruim 11% van de zwemlocaties voldoet niet aan de Europese norm. Dat komt onder meer door de toenemende vervuiling door landbouwmest en de stijging van de watertemperatuur. Ook zijn de meetregels aangescherpt. Nederland heeft het Davis Cup duel tegen Zuid-Afrika verloren. In de vierde partij verloor Robin Haase van Kevin Anderson. Zuid-Afrika nam daardoor een beslissende 3-1 voorsprong. Er wordt in Potchefstroom nog één enkel spel gespeeld, maar de uitslag daarvan doet er niet meer toe. Nederland kan nu niet meer promoveren naar de wereldgroep. Het weer, het is zonnig, maar ook stapelwolken met vanmiddag in het oosten mogelijk een onweersbui. Het is 19 tot 24 graden. Morgen droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de